Je hoort een verslaggever van de regionale zender Rijnmond. Ik heb ook een, eh, getuige gesproken vanochtend die eh, eh, meerdere schoten heeft gehoord. Ik heb ook van andere mensen vernomen dat eh, toen er werd geschoten op de zorgboerderij... dat eh, eh, zorgmedewerkers, maar ook de mensen die, jonge mensen die hier zorg krijgen... in paniek het weiland zijn ingevlucht. Niet lang na de schietpartij is er iemand opgepakt. Ook heeft de politie een vuurwapen in beslag genomen. In Amsterdam zijn twee medewerkers van een juwelier op straat beroofd en mishandeld. Na een korte vlucht zijn twee Amsterdammers van 16 opgepakt. Ze zouden de medewerkers hebben opgewacht toen ze van hun auto naar de winkel liepen en hen hebben geslagen op hun hoofd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat weten we niet. Geen paard in de gang, maar een paard op de snelweg. Dat hebben automobilisten vanochtend op de A15 bij Rozenburg in Zuid-Holland vastgedacht. Ze moesten in lichte draf rijden, want er liep een paard op de weg. Uiteindelijk is het gelukt om het beest van de weg te halen. En Oliver van 12 uit Alphen in Brabant heeft nu al een eigen Lamborghini. En daar heeft hij geen rijbewijs voor nodig. Hij maakte het ding helemaal van karton. En dat is volgens Oliver best goed gelukt. Ik vind eh, de velgen heel mooi. En hier zo achter zit ook nog een remschijf. En dat vind ik wel een mooi detail. Ja, mag ook wel, want hij knutselde dik 200 uur aan. Oliver kocht een lading karton, downloadde een schaalmodel en ging aan de slag. Zou je zeggen, dan wil je de auto het liefst houden. Maar dat is niet het geval. Oliver heeft de kartonnenwagen al te koop gezet. Nou, ik vind hem wel cool, maar eerst dacht ik al van... ja, ik heb hem eigenlijk gemaakt om te verkopen. Ik wil gewoon een beetje meer spaargeld hebben, dus ik ga iets maken om te verkopen wat niet veel mensen hebben. Het weer. Het is op de meeste plekken zonnig. Er staat weinig wind en het wordt overal rond de 20 graden. Morgen eerst wat regen, smiddags weer meer zon en dan temperaturen van 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Een vrachtwagen is wat lading verloren op de A10 op de ring van Amsterdam. Het gebeurde bij knooppunt Watergraafsmeer en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is een kwartiertje vanaf afrit Volendam. Ook is het druk op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Vanaf Schorrel een file tot aan Bergen. Vertraging is daar 10 minuten.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 Ik zie die grijns op je gezicht, zoals je hier zo bij me ligt. Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist. En als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik zij Sometimes I wish I was a sailor, way out on the stormy sea, far away from the city, and all this misery.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 You should let me know when you get ready to ride, cause. You go all night. Two stepping in our time. But we know what it feels to be low then up, alone then loved. And all we need is us to go all night.